Nou een bizar auto-ongeluk in Rotterdam vannacht. Een man die vier kinderen vervoerde verloor de macht over het stuur en kwam op zijn kant terecht. Daarna stak de bestuurder iemand die wilde helpen neer volgens de politie. Ook een vrouw werd aangevallen. Zij wilde de kinderen bevrijden, maar raakte niet gewond. De stekende automobilist is gevlucht en nog altijd niet gevonden. De vier kinderen die in de gecrashte auto zaten bleven ongedeerd zitten bij familie. Europese techbedrijven krijgen de laatste tijd veel meer nieuwe klanten. Het gaat dan om Europese e-mailproviders en opslagdiensten. Die worden gezien als een goed alternatief voor Amerikaanse diensten als Outlook, Google Drive en Dropbox, zegt redacteur Dennis Hogeveen. Zij zeggen, ja wij zien tot wel drie keer zoveel nieuwe klanten als normaal. En zij linken dat zelf aan de herverkiezingen van Trump. Zij zeggen dat heeft ervoor gezorgd dat er meer mensen op zoek zijn naar Europese alternatieven zoals wij zelf. Eh, en dat dat terug te zien is dus aan het aantal daadwerkelijke aanmeldingen. Overstappers zouden vooral kleinere bedrijven en consumenten zijn. In Wenen heeft de politie een opvallend voertuig van de snelweg gehaald. Een paardenkoets met koetsier en al. Hij reed over een snelweg die dwars door de Oostenrijkse hoofdstad gaat. De koetsier zei tegen de politie dat hij zich had vergist in de route. Maar waarschijnlijk speelde er ook iets anders mee. Hij had 1,7 promiel alcohol in zijn bloed. Een tocht met een historische paardenkoets is een toeristische attractie in Wenen. En het is deze hele week al zonnig, maar vandaag is toch wel echt het hoogtepunt. De warmste lentedag van deze week. Hoogste tijd dus voor mensen met een bootje om alles weer klaar te maken voor het vaarseizoen. Nou, we moeten nog een klein beetje poetsen, maar eh, hij ligt er weer, dus wij zijn, eh, wij zijn ver klaar. Hij heeft op de kant gelegen, daar hebben ze wat reparaties verricht en opnieuw geschilderd. Poetsen, schoonmaken, uiteraard eh, de koelkasten weer aan. En eh, ja, dan zijn we weer zo langzamerhand klaar om eh, aan het seizoen te gaan beginnen. Als je toch hier wegvaart, dan heb je gewoon rust. Je hoeft nergens meer aan te denken. Je kan gewoon lekker ontspannen. Een hapje en een drankje. En gewoon lekker genieten. Ja, dat wordt het zeker. Het is namelijk een overblinde lentedag met weinig wind en zon, volop zon.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 EU-buitenlandchef Callas blijft erbij dat Europa zijn defensie op orde moet brengen... en minder afhankelijk moet worden van de VS. Sinds het aantreden van de regering Trump wordt er getwijfeld aan de Amerikaanse steun voor de NAVO. De man die wordt verdacht van drie dodelijke schietpartijen in Rotterdam en Solmonde heeft een bekentenis afgelegd. Een motief is nog niet duidelijk. Het lijkt erop dat de verdachte zijn slachtoffers willekeurig heeft gekozen. De Zuid-Koreaanse president Yoon is officieel uit zijn ambt gezet. Hij was door het parlement al geschorst en nu heeft ook het constitutionele hof zijn afzetting bevestigd.